met het NOS-journaal. In Paramaribo bespreekt het Surinaamse parlement of een verzoeningscommissie moet komen. Daarmee willen ze de nabestaanden van de decembermoorden en de oppositie in het Surinaamse parlement tegemoetkomen. De oppositie vindt dat het wetsontwerp in strijd is met de grondwet en internationale wetgeving. Als de wet wordt aangenomen krijgen president Bouterse en andere verdachten amnestie. Als ze worden veroordeeld voor betrokkenheid bij de decembermoorden. Het ziet er naar uit dat er meerderheid voor de, voor de wet zal stemmen. Het is nog onduidelijk wanneer dat gebeurt. Syrië heeft ingestemd met een deadline van 10 april voor het invoeren van een deel van het vredesplan van Kofi Annan. Dat heeft Annan aan de VN-veiligheidsraad verteld. Hij is speciaal gezant van de VN en de Arabische Liga voor Syrië. Volgens het plan moet er na het verstrijken van de deadline binnen 48 uur een wapenstilstand komen. De troepen moeten zich terugtrekken uit woonwijken en hun zware wapens meenemen. Over andere onderdelen van Annans zespuntenplan zou nog geen overeenstemming zijn. Minister Spies van Binnenlandse Zaken werkt aan een identiteitskaart die 10 jaar geldig is. De huidige kaart is 5 jaar geldig. Eerder zei Spies dat de kaart te kwetsbaar is om langer te gebruiken. Maar de producent ziet nu mogelijkheden om de ID-kaart steviger te maken. De nieuwe kaart zou op 1 januari 2013 moeten worden ingevoerd. Vanaf dan is ook het paspoort 10 jaar geldig. De drie jongens die op Twitter hadden gedreigd hun school in Sneek in brand te steken en iedereen overhoop te knallen, hebben dat bedoeld als een grap. Dat hebben de drie tegenover de politie gezegd. De dreigtweet was vrijdag verstuurd. Vanochtend waren er tientallen agenten bij het Bogeman College in Sneek om verdachten aan te houden. Volgens de politie hebben de leerlingen zich niet gerealiseerd wat de consequenties van de Twitterberichten konden zijn. Het weer vannacht bewolkt en in het noorden wat regen. In de rest van het land droog. Morgen veel bewolking, maar in het noorden motregen. Het wordt dan 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Blijf bij mij. Blijf bij mij. Na zoveel kan ik je Blijf bij mij. Blijf bij mij. Een mooier land bestaat niet, dus ik vraag je voor mij. de Leeuw en Rutja eh, Ruud zij hebben het over Blijf bij mij een mooie lot als, eh, als dit bestaat niet. Ja, gewoon samen zijn met degene waar je van houdt, met je partner. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muzieker hier. Nog één uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En u weet het, ik zeg wel vaker tegen u van eh, ik draai ook regelmatig country. En er is ook een country programma bij uw eigen lokale omroep, hè? En daarin draai ik dan vaak dit soort muziek, net als Reba McIntyre. How do two people like us ever happen to me? I think about that. Was the timing just right? Was it just that the night was so sweet? I think about that. Was it chemical, physical? What was the deal? Or did some kind A weekly time it chased your picture from my mind so many times but my heart was finally strong now I find this heart of mine was so wrong I thought I'd find with my life, then it all that's all pretend You, you always seem to find your way back in my dreams And I can't muziek met Lionel Richie. En binnenkort staat hij hier in Nederland, in, eh, in Arnhem, in het Gelderdoom. En tijdens eh, dat eh, in Rosso. Paul de Leeuw ging hem al voor. hoe heet hij? Marco Borsato ging hem al voor. Nu deze keer dus Lionel Richie. En ik zal er nog wel eens wat aandacht aan besteden aan dat in Rosso binnenkort. Wie daar ook zal optreden is Treintje Oosterhuis. En ik weet het, ze hebben samen al een cd uitgebracht. Maar die cd heb ik nog niet in mijn bezit. En dan zul je zeggen, nou weet je wat je doet? Klim op je computer en download dat ding. Nee, daar ben ik dus echt helemaal op tegen, op downloaden. Daarom draai ik ze maar even apart. En zodra ik die, die cd heb, dat nummer heb, dan zal ik het eh, samen laten horen.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 En ik kijk dan naar, eh, naar die nummers die, eh, die ik dan allemaal zie. Dan denk ik bij mezelf van wat staan er toch prachtige nummers bij hè. Justin Hayward, Forever Autumn. En All Cry Out van Alison Boyer. You took ondanks dat eh, Benny Jolink inmiddels de 60 al bereikt heeft, eh, staat hij toch nog regelmatig op het podium. Zo ook tijdens eh, de zwarte races die binnenkort gehouden zullen worden. Misschien zijn ze vorige week of afgelopen weekend al wel gehouden. Misschien maar net wanneer u naar dit programma luistert. In ieder geval, hij zal daar op het podium staan met een aantal oude motoren. Hij heeft daar wat motors kunnen verzamelen. Die gaat hij op het podium zetten, gaat hij ook starten om het geluid te laten horen van die motoren aan het publiek. Dat zijn de echte echte motoren, zegt hij dan. En zelf zal hij ook meerijden op een motor in die zwarte race, maar dan voor de senioren. De motor moet dan minstens van 1960 zijn, heb ik begrepen. En zelf, ja, mag je ook niet veel jonger zijn. Net als gisteren, zo zal hij rondscheuren. Speciale uitvoering daarvan hoor. Dit is in het Engels. En dan heet het ineens Just Like Yesterday. woke up this morning feeling bad. Benny Yoling, just like yesterday. Elaine Jewel from Letters, Sinners and Strangers. bij mij. Je hoort niet meer bij mij. oh, het is over. Music of the Eagles, ja dat is altijd mooi om te horen natuurlijk hè. Soms is het mooi als het door de originele wordt uitgevoerd, maar soms ook zeker net zo mooi door een ander. Trisha Yearwood, New Kid in Town. This talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. something after Wat die zich normaal gesproken echt bezighoudt met, eh, met de country music. Nou ja, de Eagles, dat is, eh, dat is ook eh, country music, hè, met een beetje popmuziek gelardeerd. Onze Brabander Guus Meerwes. Laten we proosten op het leven. Laat het leven je to me meezinger als je weer in het eh, PSV-stadion staat daar in Eindhoven, deze Guus Deze dame, en dan heb ik het over Stevie N. Ze kwam helemaal op uit het niets, maar zoveel hoor je eigenlijk niet van. Vind ik eigenlijk heel erg jammer, want ze heeft een prachtige stem. Schrijft hele mooie liedjes. I've listened to Buddha. Vivienne. Ze schrijft eh, prachtige teksten op haar cd's. Die, eh, ze heeft pas geleden een, nieuwe cd uitgebracht. Closer to the Heart. Dat is, een, eh, dat is eigenlijk al een heel oud Mag ik u nog eens zo'n prachtige tekst laten horen van Bucky Covington? Nee, hij zingt het. En Brent Wilson, die heeft het geschreven voor vele onder u zullen onbekende zijn. Maar let u eens op de tekst van I Walk. Eigenlijk wel een beetje droevig liedje hoor, maar toch. we were 18, it was prom night We had our first big fight She said, pull this car over I did and then I told her I don't know what you are crying for I grabbed her hand as she reached for the door She said, I Right now I'm hurt And you don't understand So just be quiet And later we will talk Just leave, don't worry I'll walk It was a dark night, a black dress never saw her around the bend I never will forget the call or driving to the hospital dan vraag ik me wel eens af, waar halen ze die teksten toch vandaan? Ik hoop niet dat dit liedje echt autobiografisch was, want dan eh, is er een dame die toch eh, wel ernstig gewond is geraakt tijdens een auto-ongeluk. Hier ben ik met een doos vol muziek, dat kan ik ook wel eens tegen u zeggen, voordat ik begin aan het opnemen van een radioprogramma. Maar dit wordt verteld door Dimitri van Toor. Met een doos vol muziek, loop niet weg, geen paniek, ik ruil op en verpad mijn liedjes voor een habbekrat. Kijk, hier is mijn handelswaar, in deze doos krabbelt u maar. Hier sta ik met een doos vol muziek, een chagalaar tussen Jan publiek. Tussen dichters, vedelaars een halve zachte rijmelaars een liedjesventer zoals je wilt Met een muziekje voor al het wat wilt Hier ben ik met een doos vol muziek Frankrijk en Republiek. Rots maar aan, je staat versteld. U krijgt beslist waar voor u geld. Al de liedjes zijn sowieso geboycott door de Wel bedankt, tot volgend jaar Ik knoop de eindjes wel aan elkaar Denk aan mij, vergeet me niet Wanneer je luistert naar mijn lied Dan heb ik ook wel dat ik eh, een, doos vol muziek meebreng en dan hier eh, op mijn, eh, mijn draaitafels neerleggen, op mijn cd-spelers neerleg. Gewoon zoals het uitkomt. Dit stamt uit 1974 en dit uit 2008. Nee, sorry. 2007. Simply Red, So Not Over You. Don't know why I still slept on my side of the bed The emptiness when you were gone Kept ringing in my head Told myself I really had to move along now Stop regretting all the things I left unsaid Yeah, yeah So I tore up your letters Took your picture off my wall I deleted your number It was too hard not to call Felt a little better, told myself I'd be fine Got to live for the good times up ahead Yeah, yeah Cause everywhere I go There's a love song That reminds me of you And even though I knew I had to be strong I was still not over you Cause I still believe, and I could see How there's nothing left of you and me That time is over Cause I'm so not over you All my friends try to tell me That I'd find somebody new Why waste time being lonely nothing left to lose Anything to get you out of my mind I'm a fool if I thought I could forget And I could not forget Cause everywhere I go There's a love song That reminds me of you And even though I knew I had to be strong I was still not over you Cause I still believe and I could